Dit is door negens met het NOS-journaal. In Epe is brand uitgebroken in een rij huizen. Het vuur woedde in eerste instantie in een carport, maar sloeg over naar de aangrenzende woningen. Volgens de brandweer staan twee van de vier rijtjeshuizen in brand. Niemand raakte gewond, wel komt er veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen dicht te houden. Over de oorzaak van de brand in Epe is nog niks bekend. In Den Haag wordt vanmiddag het concept regeerakkoord gepresenteerd van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Alle vier fracties hebben ermee ingestemd. De VVD als laatste, rond half twaalf gisteravond, zei partijleider Rutte dat zijn partij met grote overtuiging akkoord gaat. Hij noemde het een evenwichtig akkoord voor de komende jaren. Alle vier de fracties hebben nog wel wat opmerkingen, maar het gaat over kleine zaken die geen roet meer in het eten kunnen gooien. Bij de natuurbranden in Californië zijn tot nu toe zeker tien mensen omgekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt of vermist. Sinds zondagavond zijn duizenden mensen op de vlucht voor de branden die razendsnel om zich heen grijpen. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 14 vuurhaarden ten noorden van San Francisco, onder meer rond de wijnstreken rond Napa en Sonoma Valley. Die breiden zich snel uit door de extreme droogte en de harde wind. Zo'n 1500 huizen en bedrijven zijn al door het vuur verwoest. IJsland en Servië hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Rusland. Servië won van Georgië met 1-0 en IJsland verzekerde zich van de eerste plaats in hun groep door Kosovo met 2-0 te verslaan. Voor de IJslanders is het de eerste keer dat ze naar een WK mogen. Kroatië en Ierland gaan naar de play-offs. Kroatië won van Oekraïne met 2-0 en de Ieren versloegen Wales met 1-0. Het weer. Vannacht is het even droog, maar al snel volgt er opnieuw regen.